Premier Rutte mag van de Tweede Kamer niet instemmen met een stijging van de begroting van de EU. De Europese Commissie wil dat de begroting stijgt met 5%, maar de Kamer vindt dat te veel. Een Kamermeerderheid heeft Rutte nu opgedragen niet in te stemmen met een stijging van de begroting van de EU. Het ziekenhuis in Rotterdam geeft toe dat het te traag heeft gereageerd op de ontdekking van een gevaarlijke bacterie op de intensive care. Het ziekenhuis wist al sinds april van een bacterie die resistent is voor antibiotica, maar zoekt pas sinds donderdag naar besmettingen. De bacterie veroorzaakt ontstekingen in de luchtwegen die niet reageren op antibiotica. Sinds oktober zijn er 34 mensen met de bacterie besmet. Na de missie in Libië is er geen geld meer voor nieuwe missies. Dat heeft minister Hille gezegd in de Tweede Kamer. Eind volgende maand loopt het mandaat van de huidige missie af... en Hille wil de Nederlandse bijdrage in Libië met nog eens drie maanden verlengen. Volgens hem is daarna het geld op voor nieuwe initiatieven. De Duits-Nederlandse schrijver Hans Keilson is overleden. In 1936 vluchtte hij naar Nederland, waar hij in de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet. Zijn ervaringen voor en tijdens de oorlog zijn te lezen in de roman In de ban van de tegenstander en de novelle Comedie in mineur. Die twee werken werden vorig jaar in Amerika herontdekt. Hans Keilson was 101 jaar. Het weer opklaringen, morgen zonnig en droog met maxima tussen 16 graden aan de kust en een graad of 19 in het binnenland. De dagen daarna iets hogere temperaturen. Dit was het en op...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 moments of my woman tonight There's something in your eyes. not easy to be me. she passed away, and crying. sure made my day. Danced and sang the truth away. Caught up in a storm, we tried to hide. van Zandvoort, op 106.9 CFFM Ik had het je nog niet gezegd Paniek om niets, dat vind ik slecht Maar het wordt om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 这。 learned so much from you